Een kopje koffieglazen wassen, Een gangbare vraag, maar volstrekt overbodig. Een glaasje leidingwater voldoet immers prima. En kan u een besparing opleveren op jaarbasis van 2 euro. Precies genoeg voor een euroknaller bij McDonald's. Daar heb je twee donuts of McNuggets voor maar 2 euro. Euroknallers bij McDonald's. Zes lekkere producten voor maar 1 of 2 euro. Hey schatje. Ken ik jou niet ergens van? Hallo, we zijn al acht jaar getrouwd. Zo, die is in de war. Want nu kun je voor maar 14,95 per maand internetten met Tiscali ADSL 4 MB... als je een KPN-abonnement hebt. En je krijgt Tiscali telefonie drie maanden op proef. Ga snel naar overstappendoejezo.nl, check de voorwaarden en meld je aan. Fateless in Ahoy, Rotterdam. Deze week kaarten. Als je van muziek houdt. Dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En dan nu. En dan nu. E-N-D-A-N-N-U. Zeg, uh, kan het misschien ook even een andere keer? Moet het nu? Ik zit midden in een uuropener. Uuropener. U-U-R-O-P-E-N-E-R. E e zeg, eh, hou eens op, het is geen tijd voor lingo.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 Nou, dat oh. ook. Het is Serious Request. Wat? Ineens, het, het, echt, ik, ik denk erover na en ineens eh, valt het kwartje. Wat dan? Frans Bauer ja? nam voor Serious Request de Lijpe Bauer op. Uh Wat gebeurde er vlak daarna? Poliep? Poliep. De vertellies werden groot dankzij Serious Request. Komen Waar heeft de band nu last van? Poliep? Poliep. Het is een raasje. Het is een virus. Maar jij, afschuwelijk. Jij zit in het glazen huis. Zeg eens A. oh Oeh, die lucht. <laughs> nee, maar uh, ja, van de vertel eens, er is wat aan de hand. Ze zouden morgen in uh, Live optreden, maar het gaat een even niet door. Want eh, de zanger, de drummer, weet ik veel... die Piano al spelen. Hm? Ziekte in, in de band in ieder geval. Dat is één ding wat zeker is. En het is me even afwachten of ze dan morgen ook gaan optreden in in Doornroosje. En maandag zouden ze in de Melkweg staan, dus ook nog even afwachten. Ja, ik, het lijkt me namelijk zo lachen om eh, mee te maken, om daarbij te staan. Ik denk namelijk dat die gasten niet weten wat ze <laughs> overkomen. Dat ze hier binnenkomen en denken, wat is hier aan de hand? Joh? Dat ze de tent afbreken. Oh, en dat ze op de radio horen ze carnavalsversie, een eh, DJ Maarten. versie, ja, de Harry nou, Ribbons remix, horen de, de, de, de Crazy Frog edit, horen de House, de, de, de, de, Hoempapa versie. En, Gerard? Ja? Dat is allemaal jouw schuld. Is, allemaal, is dat mede mijn schuld? Allemaal jouw schuld. Dank je. Graag gedaan. Deel 2 van Extra Weekend voor eh, oh, oh, vrijdag 26 januari 2007. Mensen, wat een dag, wat een dag. Nou, nou nou nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. En heet nieuws over een van de Spice Girls. Hè? Ja. Heet nieuws? Heet Heb nieuws. je erop Over, ja. En is zo'n klein beetje ook, want wat er gaat gebeuren. En ik weet ook niet hoe ik dit moet gaan uitleggen, maar... Baby Spice krijgt kindje. Nee. Maar hoe krijg je dat? Wordt het dan Baby Baby Spice? baby Baby Spice. Of Baby Baby Baby Spice? Het is eh, op zich al heel erg dat uh, Baby Spice een baby krijgt. Of Mini Baby Spice. Maar hoe zou Sporty Spice dan ook een sporty kunnen krijgen? Um, of Scary Spice een Scary? Ja. ik denk hier nog even over na. Porsche krijgt wel eens een Porsche. Maar ze is eh, zwanger, Emma Bunten. Waarvan? Van een kind. ja. Dat vind ik ook zo raar, weet je. Ze is zwanger van een kindje. Ik zou gewoon een man genomen hebben, maar goed. Uh, oh nee, de vader is de 70-jarige Jade Jones, voormalig zanger van de boyband Damage. Ik heb al hun platen. Ik krijg een fax terug dat ze, ze allemaal terug willen. Nou, in dit geval is een duidelijk verhaal van the damage is done. Nou, dat is duidelijk, ja. <laughs> ik heb haar één keer ontmoet, die Emma Bunten. En ehm, ik kan je melden, nou? even, even, tussen jou en mij. Even, even, even ja, even. Ja, ja. God damn it. Echt waar? Ja. Ik vond het een beetje een, beetje een bleek scheetje, niks in de hand. Eh, als ik, eh, ik ga dan maar puur op de videoclips. Ik ben oh. niet zo dik met de sterren zoals jij dat bent. Maar... Jij vond het... Eh, ja, <laughs> eigenlijk wel. Oké, okay, nou, met, met die rare staartjes in en zo. Nou, maar tegenwoordig is... Uh, ja? Uh, ja, dat goed. Tot zover het relaas over Emma Bunton Maar laten we eerlijk zijn, het is geen enkele Spice. We kan natuurlijk tippen aan Girls Aloud. Even, hè? Gewoon even. Girls Aloud is prettig, hè? Dat is... Ja. Goed. Even over mannen de bands praten dan. Want ik zie hier een dame kijken van... Hebben jullie het over jullie mannen? Doe eens even eh, wat. Take That is weer terug. En, eh, Ik vind Patience dus echt een waanzinnig goede single. Ik ook. Ja, dat even van de week echt even... Patience van Take 3. Ik bedoel, ze zijn er toch alweer even. Aan de andere kant, even neer. er kwamen net een paar sms'jes binnen over onze eh, lobby voor de Patchy Boys... dat we een stel nichten zijn. Misschien moeten we met dit soort uitspraken ook een beetje opletten. Ja. Ehm, laten we het dan weer over dames hebben. Eh, voor, de, voor de balans, eh, ben je vrouw en, en help ons even uit de brand. Bel even 0909-1336 en zeg iets leuks over een eh, boyband. Ja. 0909-1336. Anders beginnen wij weer over Emma Bunten. <laughs> En down. Um, ja, Boom Chicago in het huis! Niemand? Hallo? niemand. Niemand? Geen Boom Chicago. Echt niet. Nee. Komt dan denk ik nog, maar... is er een drumstel? Ook niet onder de tafel, Gerard. Niemand, hè? Drumstel is er wel. Ah. Die doet het. Maar, uh, het zou zo leuk zijn als er ook een orkest aan de grote James Last bij zou zitten. Nu nog de Dirk op het drumstel, want die is er nog <laughs> niet. die is er dus, nog uh, Het komt waarschijnlijk eh, ongetwijfeld binnen nu en een luttele minuten. En we moeten nog wat bedenken voor die fateless kaart. Hoe gaan we die weggeven? hoe gaan we die weggeven? Nou, even denken. Als jij misschien is leuk als degene die met het meest originele antwoord erop komt die kaart <laughs> krijgt. <laughs> Dat vind ik wel heel erg... wacht even, misschien is dit een, een dame. Hallo, met de radio? Hallo? Nee, dat is geen dame. Nou, misschien, dit dan? Hallo? Nee, ook niet. Dat is Aspro. Ja, dat is... Eh, nee, Kelly avant uh, eh, la operation. Um, ehm, nee, ja, nou, eh, ja, we, gaan eerst de plaat draaien van Vedeless. Gaan we erover nadenken? Gaan we tijdens het nummer over nadenken. We kunnen ook gewoon zeggen sms uh, in je naam en, en gaan. Kan ook. Zullen we het gewoon makkelijk uit? Is, aan de andere kant is het ook natuurlijk weekend. Hè? Mensen hebben de hele week hebben ze zich de ziekte gewerkt. En nu is het moment om <laughs> de boel overboord te gooien. Maar is dat wel een aardige. Gewoon... <laughs> Als je het best ja. kan doen? Ja? Best out of five. Oké, nou, eh, laat het weten. SMS... <laughs> hoe, hoe, doe je dat? SMS <laughs> moe <laughs> aan naar 3333. Ik ben benieuwd hoe je dat, hoe je dat weet te verwoorden. SMS moe naar 3333. En dan komt het allemaal goed. ga je naar Faceless. 18 april. En dan hoor je Rotterdam. hey Maxi, wat heb je daar eigenlijk? This is my church. Oh. This is where I heal my heart. en God is a DJ. Faithless. In Ahoy, Rotterdam. zou je verbazen, Michiel. Zoveel mensen die mm, hebben sms naar 3333. Eh, ja, nou, ik zie het voor me. Ik geloof, ik geloof echt mijn ogen niet, maar het is gewoon echt waar. het is echt, hè? Ik, eh, ik stel voor dat we gewoon maar een... Uh, terug gaan bellen. En dat we daarmee het al eerder aangekondigde dus show-element gaan toepassen. Dat lijkt me een uitstekend idee. Hebben we iemand dat lijn al? Nou, als het goed is gaat er nu zo iets over. Ergens? Ja. Anders gaat het over natuurlijk. <laughs> hey! Hallo. Met wie? Met Bianca. Bianca! Ja! En eh, zeg, eh, luister eens even. We hebben hier twee kaarten voor Fateless. Ja. Dat is op 18 april in uh, Ahoy, Rotterdam. Maar die krijg je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen, Bianca. Dus het is oh, heel goed dat je, je hebt jezelf gekwalificeerd voor eh, eh, een volgend quizje... door even het sms'en naar 4 keer 3 Maar ik zat te denken, is het niet leuk, Veenstra, aangezien die flipperkast hier toch staat? Zullen we? Zullen we? Zullen we het gewoon doen? Ja, zullen we het? Eh? Ehm, Bianca. Ja? Eh, er was ooit een spelletje op de televisie. Dat willen wij graag eh, proberen op de radio te brengen. Dat heet De Flipperkast. we hebben hier dus een flipperkast staan. Daar gooi ik zo een muntje in. En doordat jij dan flip, flip, flip, flip, flip roept... gaan de panelen heen en weer, zeg maar, aan de zijkant. Zodat de bal in het spel blijft. Ja, als je, als, je voor elkaar, als je het voor elkaar krijgt, zeker een minuut dat ding in het spel te houden... Dan is het goed. Dan krijg je die kaarten. je moet natuurlijk niet in zijn mallen, alleen maar flip, flip, flip, flip, flip geroepen. worden. Want dan trekt die kast ook niet. Maar op het moment dat het balletje in de buurt komt van de flippers... dan moet je flip roepen. Dus het is een beetje, je moet een beetje je verbeeldingskracht erbij gebruiken. Precies. Ja, oké. Dus daar gaan we dan. Oh, dat is een spannend moment, dames en heren. Ja, ja, ja, ja. Nou, gooi het kwartje er maar in, uh, Gerard. Ik ben er klaar voor. Bianca, ik gooi het kwartje in de flipperkast. Daar gaan we. Klep, klep. Oh, wacht, wacht, wacht hij rolt nu, hè? Ja, Ja, ja, heel goed. Klep. Klep, klep. Klep. Klep, klep, klep. Klep. dat heel weinig. Oh. Ja. Klep, klep, klep. Kijk kijk Links, links, links. Oh, Klep, klep, klep. Klep, klep. Wat een spanning. Flip, flip. Wat gebeurt hier allemaal met die apparaat? Het ding staat helemaal op tilt. Je hebt bijna een minuut, eh, Bianca. Gaat het goed, hè? Het gaat heel goed. Flip, flip. Hou vol, flip. hou vol. Flip, flip, flip. Oeh. Oh, die had even wat punten, had je. Wacht even. Dat is een eh, mega klap. Wow. Oh, punten, punten, punten. Klep, klep, klap, klep. Ja, volgens mij... Oh, dit was hem. Ehm, dit was één minuut, hè? Bianca? Ja? Je gaat naar Fakeless! Ja! Nee. Oh, oh ja. <laughs> Je gaat naar Fakeless! Heel mooi. In eh, Ahoy Rotterdam schrijft die agenda noteren als een geschiedkundige mijlpaal 18 april 2007. Ik weet nu al, die gaat helemaal flippen daar. Ik denk het ook. <laughs> ik denk het ook, ja. Oh, hij gaat nog even door, wacht. Wat gebeurt hier? Nou, die flipperkant gaan we even op. Eh, een harde reset volgens mij. Volgens mij is die goed zo. Bianca, veel plezier, hè? Dankjewel. Dag. Dag. Gerard? Ja? Nog even één test, even een flip. Even een flip? Ja, hij doet het weer. Doet hij het weer? Ja. Maar je hebt echt heel hard geslagen. Ja, ging net een colaatje overheen ook. Oh. <laughs> Oh, kut. Kut. Ehm, dit gaat even niet goed. Eh. Ik ga even sleutelen aan... Uh... Ik start even, ik over mijn head. I never knew, I never knew that everything was falling through. That everyone I knew is 3fm.nl. Gerard en Michiel. 3FM. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita.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 respected the way you right and left it. So you could keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Sí. Bonita. Sí. Picasa. Shakira, Shakira.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 I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfect. Oh, you know I'm feel it's right The attraction, the tension Baby, like this is perfection No fighting No fighting Sorry right. No fighting Gaan we door, hè Shakira, Shakira Wyclef Jean en Hips Don't Lie Maar het zijn wel oh. hippe dingen, hips. Hips? Maar ik zag ja? je ook weer aan het begin van de uitzending eh, aan je broek trekken. Ja, het is, eh, mijn broek staat nog steeds af. Eh, weet je zeker dat je niet gewoon toevallig een hele hippe heupbroek hebt? Dat zou het kunnen zijn. Maar die heb ik me ook laten aansmeren door het thuisfront. En de hele dag hijs je je broek op. Echt, aan één stuk door. Is Mensen dat denken dat ik koop koopte een goede riem. Nee, dat is hip. Ja, dat soort dingen staan dus in de FIFA, weet je. Ellende. Lullig is dat. Of ze doen het er gewoon om. Ja, ze doen het er ook om, hoor. wij gaan van de week dus weer terug naar de winkel om alsnog een ander broek te halen... zodat hij niet afzakt. Ja, of we gaan meer eten. Eh, nee, nee. Nee, eh, dat hallo. We zijn zo vaak op televisie tegenwoordig. Allemaal niet zo en daarvoor trouwens eh, The Fray en Over My Head. Mensen, het is één minuut voor half negen. Oeh, we hebben een G. Ja. We hebben een A. Ja. We hebben een S. Jawel. We hebben een T. Ik je ook mee. We hebben een gast. In de studio. Boom Chicago. What's up? Hello. Welcome to the show. Good to be here. Jim Woods, Andrew Moskos and Vladimir Berkheimer. who? Fred Vladimir Bergheimer. Bergheimer. Bergheimer Am Bergheim, Bergheimer. Bergheimer. Van Bergheimer. Kijk uit, buiten oh. je hoofd. Oh, he, he's Dutch. The, it should be easy oh, to Oh, yeah. I What a strange name for a dog. <laughs> But it's, uh, it's correct. i sorry. <laughs> Welcome to the studio. Um, this, uh, how many times do we have uh, Boom Chicago here in the studio? For the third time? Uh, third time. Well, for me personally, it's uh, the fifth time already because you guys seem to pop up in every show I I do. But um, it's We're the first you. time. Yeah, yeah, most definitely. Get off my tail! <laughs> this is the first time that, that you guys are here. Yeah, first time. Um, uh, but it, it, uh, uh, it, it's probably not the first time that you are doing anything for Boom Chicago. I mean, how long have you been with Boom Chicago? Oh, I'm uh, I'm the owner of Boom Chicago. And, you are the uh, <laughs> owner. yeah. Oh my God, you own Boom, Boom Chicago? Chicago? Yeah, there's three of us, but. Uh, yeah. So you are here for like 13 years now? 13 years, yeah. I was one of the guys who came to Amsterdam as a tourist and thought it was a wonderful city and that we wow. should quit our jobs in Chicago and move here and start a comedy show. And je you never uh, went back to Chicago? No, now I go back with suitcase. It's just to play, just to visit. So you don't miss it. You like our country. I do. I feel, uh, I feel pretty ingeburgerd here now. <laughs> Eh, in feite zouden we gewoon Nederlands kunnen praten. Natuurlijk. En ik ben Amerikaan die in Amsterdam woont. Natuurlijk kan ik Nederlands. hey, wat dat leuk. het dat dat is wel makkelijk voor Gerard, want die heeft nog wel eens moeilijk af en toe. Oh, really? <laughs> ja, you fuck. Vertel, dan nog even één keer van die asbak. Oh ja, yeah. uh, sorry. um, <laughs> uh, I uh, once I made a big mistake because I was looking for an ashtray and I was saying I need something to put my ass in. and so I said, over here. <laughs> Over here. so two gay guys are standing up. We're ladies here. But um, uh, um, uh, so, uh, uh, Jim, how long have you been at Boom Chicago? well, I was here for two and a half years, and then I just moved back to Los Angeles, which I was there for about a year and a half. But you missed the Dutch weather. Uh, <laughs> you know, I will say this: uh, I miss having different seasons. In LA, it's just warm. Yeah. So <laughs> like at all times. And your point would be <laughs> that's one season. <laughs> like I, even if you give me just two seasons, warm and cold. Okay. But you have some snow out there right now at this moment. Uh, I, right? I, didn't see any out here, but uh, we were in. Uh, oh crap! Where were we last night? No, I thought in uh, L.A. The, oh, Middleburg. LA? We were in Middleburg. Yeah. In Southern California, snow. there was uh, sn uh, snow, freezing yeah, and stuff. It ruined, it ruined all the oranges. Didn't you read about that? Yeah. Snow in LA? Yeah. yeah. Do you miss that? Yeah? Okay, I have the newspaper in my bag. Yes, I will it uh, read Arnold, it later. Arnold Schwarzenegger eh? was, was terrified. Yeah, I can imagine. yeah, <laughs> got, I'll, be back, I'll be back. He's got crutches, so he, you know he's scared the ice now. <laughs> okay. <laughs> well, you're gonna do something special tonight because um, um, yeah, you, you, guys improvise all the time. Yeah. So I thought, well, uh, we did it once, we did it twice. Maybe we can do it for the third time third with time. our listeners. Uh, they can call in uh, and um, we can uh, do something yeah, we on improvist. Yeah, we had a couple ideas. One is if you have some questions, uh, we've got some advice uh, gurus. We're actually excellent advice givers. So if oh. people want to think of a question, some advice, a problem in their life, uh, no, relationships, anything. Work, yeah, they ask the questions, and uh, the three of us, including Vladimir, is going to come out from behind the keyboards, and we're going to give you good, bad, and the worst advice possible. Okay, yeah. can I start off? Sure. Um, just to, to, have an idea of uh, uh your uh, what your vices are yeah. like. Um, uh, last week I missed the show because I fainted. Um, I went to the doctor and and uh, well he did a really nasty thing and I just can't stand medical shit. Is there something I can do to toughen up? Uh, <clears throat> well, first of all, as Vladimir Berkheimer, the musician of Boom Chicago, I would like to advise that you take some more vitamin C and um, take care of your health a little better. Do okay. a little bit less drinking you know, take care of your health. Here, have a beer. Een biertje even aan de andere kant. Dan, uh, yeah. Get, okay. get some vitamins in you and just like be aware of your health. Okay. Well, that sounds good. Okay, uh, if you got to go and visit a doctor, you know, first of all, do it in the hospital because that's where the professionals are. If there's just some old guy on the ground floor of his Grachtenpand, you know, that's not good enough. Go to the hospital, and they want to trust you and they want to respect you. So you hmm. got to fight them because if you're just polite and quiet there, they're not going to give you the good treatment. You fight, you poke, you prod, and that's how they're going to respect you. Okay, uh, That's great advice. Well, yeah. the, the, one, the one thing that really caught my ear was you said uh, specifically you don't like medical shit. Yeah. Um, if, first of all, find the kind of shit you like. <laughs> Right? That is what you need to look for. I don't I don't care if that means take some poppers and loosen up. but you need to find whatever kind of shit you like and then just invest. <laughs> Go to the bathroom right now and get some real shit. Invest in the real shit. Even if it's not yours. Keep the shit real. okay, Okay. <laughs> Nou, dat dus ik eh, zeg applaus, applaus. <laughs> Eh, dus, oh, sorry. Ja, dat zijn Ons publiek is wat later, hè, altijd. nou ja, mocht je dus ook uh, willen hebben over iets wat je, wat je dwars zit. Over nou, relaties, eh, medisch, eh, je hond wil niet meer, die is kapot, weet ik veel. 3333. Ehm, en Ja, dat is goed. <laughs> SMS. SMS maar wat. Uh, 3333, uh, al je vragen die kunnen wij dan weer doorspelen aan het team van Boo Chicago. Hey, kijk eens op de klok. oh ik sta al vijf minuten te lang hier. Oh. Oei, oei. Het is vrijdagavond. 9. Gerard en Michiel gaan het nu doen. Het is tijd voor de wisseling van de wacht. Beide heren kijken elkaar aan en gooien vervolgens hun koptelefoons af. Het moment is daar om zo snel mogelijk langs elkaar heen rond het DJ-meubel te rennen. Oké. Yes! iedereen weer op zijn plek. Ja, ja. Tijd om verder te gaan. Nou, mooi. 3333, eh, <laughs> dat is het sms-nummer. They really switch places. I don't know if people understand that. Yeah, yeah, They really Check the webcam. Places. We're really switching. This is the real shit. You know, the real shift. This is what I'm talking about. Yeah, yeah. The real shift. <laughs> you know, we really take uh, uh your advice to heart. That's <laughs> the way we are, huh? We're so um, advice taking. Die zoeken, we... <laughs> zoeken even naar. Ja, okay. <laughs> Oh, sorry. Muse. Ik zat er middenin. <laughs> en Starlight. Ah, dat doe je goed, uh, Gerard. Ik ben eh, zo trots op je. Dank je. Het is dan dus eh, inmiddels alweer hoge tijd om... hoge tijd? Hoog tijd om verder te gaan met extra weekend na de wisseling van de wacht. Dus She's Maronna staat al klaar. Oh nee, hè? Gaan ja, ja, weer ja, ja, ja, ja, Ik bedoel, ik moet en zal hem nog een keer draaien. En nu sta ik achter de, de Wheels of Steel. Fascinerende man ben je toch. Ja, dankjewel. Dus dat, dat gaat zeker goed komen. Maar in het huis nog steeds dan de mannen van Boom Chicago. En eh, we vroegen om, ehm, om problemen. Ja. Nou ja, die, die, die kunnen we krijgen. <laughs> Zoek jij problemen? Nou, inderdaad, goed dat u zegt. looking for trouble. Met radio. the right place. Hallo. Hallo. Hoi. Wie ben jij? Uh, Arie. Nou, alleen om die naam al, Ari. Echt te gek. Goed bezig, Ari. Ja, nou ja, dat weet ik niet. Dat moeten jullie maar even oplossen. Ja, maar... Oh, je hebt echt een probleem, eh, ja. begrijp ik. Ja, nou ja, eh, ik ben vandaag lekker gaan werken en eh, daarna een beetje in de kroeg blijven hangen. En nu moet ik naar huis en thuis een vrouwtje uitleggen. Wacht oh, oké. Ja, ja, ja, ja. Oh, je bent te lang in de kroeg blijven hangen? ja, ja, ja, ja. En jouw vrouw houdt daar niet van? Nou, niet, als ik niet gebeld heb, dan is dat een klein probleempje, ja. Oké. Nou, voor alle duidelijkheid, um, ehm, um, ehm, uh, eh, Ari uh, eh, has been to the... Uh, eh, pub. Uh, to the pub. But he's been there too long and he doesn't know how to explain it to his wife. we, gaan het zo doen, Ari. Vladimir, die, die gaat je gewoon het, misschien nog wel het beste advies geven. We hebben Bill Cosby voor het goede advies. The right thing to do. Bill Cosby is the bad advice. The bad advice? Vladimir is the, good advice. advice. You know, Bill Cosby, you wouldn't know. But uh, when they turn the cameras off. The guy's got a bit of a mean streak. He's a bit of a bastard. This he's, a, he's, he's a, badass yeah. motherfucker. You don't know that? Well, I only knew it of Bob Zackett. I, I knew that he's a bad motherfucker, but I didn't no, know Bill, Bill Cosby. Cosby. Yeah. Okay. He's a bad so motherfucker. Vladimir is going to give good advice. Uh, Bill Cosby just arrived in the studio. We're happy to have him. He's going to give bad advice. And then, <laughs> wouldn't you know, we have George Bush himself. George Bush in the studio. He's, he's, uh, he's got some a cup of tea right now. He's getting ready, and he is going to have, I fear, the worst advice. The worst. Okay. okay. It's a good, bad, and worse. So, That's so, the idea. we only have Vladimir to give the good advice. Ja, maar eh, eh, ik denk dat je ook even wil blijven hangen voor de andere adviezen, Ari. <laughs> Oké. Oké. Daar gaan we. Vladimir, wat kan Ari doen? Listen up, Ari. Um, first of all, I think it's a wonderful thing you have a wife. <laughs> I would spend some more time. I would spend some more time being a romantic person, as you certainly sound like you are one. Uh, mm-hmm. buy her some flowers. Maybe mm-hmm. take her to the bar and buy her a drink and enjoy it with her. That's what I would have to say, Ari. What, what, what kind of drink, Vladimir? Maybe a Malibu on ice, Ari. How, oh, how does that sound? Mm, okay. Smooth. Mm. So that was the good advice. Okay, that was the good one. And now we now have uh, Bill Cosby Mr. Bill, Bill Cosby. Yeah, yeah, yeah. Mm, yes, you see, it is very nice to be here <laughs> in the studio and the Helverson. Ha ha ha. <laughs> That was one of my father's old jazz musician friends hitting the cymbals. Sorry. <laughs> Yeah, yeah, you yeah. are in the pub and you've had too much to drink and mm-hmm. you need to explain to your beautiful wife. Listen, listen, Bill, Bill, Bill. Yes. I also had too much drunk. No, no, too much drink to drive, but I have to drive another 20 kilometers. So give me the worst advice you have. Whoa. Okay. Well, you see, Ari, my friend. Yeah, friend. I have been in this situation before. Yeah, you stopped at the first bar. Yes, I was at the bar and I had too much pudding. Mm. And I got pudding drunk. <laughs> so what I had to do was I had to call my wife Claire. Mm. And say, Claire, mm. I am drunk and I'm going to come home I'm going to stick it in you when I get home because of that big fat booty. No, no, no, she's got a small one, but... but she got the small booty, then yeah, yeah, yeah, the bitch to the curb. <laughs> you need to get the big booty on the girl so you can make a big Rudy, you see. okay. I hope that, that oh, helps. Yeah? I hope to help to have to go and draw some picture pages. okay. Okay. <laughs> That was the bad advice from Mr. Bill Cosby. No. Giving a big hand to Mr. Bill Cosby. Yeah, yeah, yeah. <laughs> We need we need advice from Mr. Bush. Mr. George W. Bush in the studio. My my fellow Dutch people. Yeah. I true also once had your problem. <laughs> yeah, you I, took some bombs. I used to drink excessively, do drugs, and I also was made a bit of a fool of myself. Mm -hmm. My mm-hmm. advice to you is mm -hmm. stop drinking entirely like I did and then drop out of school if you are in school, and then have a couple unsuccessful businesses, yeah. and do move to America where the people will not mind and will elect you to become president. <laughs> and then you can fuck up the world by yourself. And when people are telling you you're fucking up the world, you just put one hand over your left ear, one hand over your right ear, and go, I'm not listening, not listening, not listening. That is my advice. Yeah. yeah. Thank you very much. Now, you can live with that. Hey. I can live with that. Daar doe je het voor, hè? That's the I ever had. <laughs> maar, maar Ari? Ja? Wat ga je nou doen? What are you going to tell your wife? Alsnog dat ze met rust waarschijnlijk. Eh, mm, I go tell my wife. I work till, uh, I don't know what time it is, but it's about, about Kwart voor negen. I work till uh, half nine. Half um, nine, yes. Half nine. hey, Adi, Uh, yeah. Start a war by 10.30. Yeah. Always start a war today. I threw some dog bombs and everything is all right. Uh, maybe the best thing for you to do is just turn around and go back to the pub, Adi. I think that's yeah, the best thing. <laughs> I think that's the best advice. you, can, you can start another war tomorrow. <laughs> krijg een sms'je van de baas. Nee, echt? En die sms stond de legendarische woorden. En dat is twee... Oh, kut, ik heb <laughs> zie, je nou, zie je nou wat er voor komt? Half één kantoor. Nee, nee, nee, want oh. er staat een glimlachje bij me achter. Oh, dan vindt hij hem eh, vast goed. Dus ik, ik denk dat eh, onze baas uh, Robbie Williams ook een goede plaats vindt. Nieuwe single van Robbie Williams en... De Patio Boy. Boys. Oh, ja, ik, denk, denk eh, en, en hij is goed. Hij is heel goed. Maar dat, eh, dat bedoelde je dan niet. Precies, maar eh, dan voor de tweede keer een extra weekend. We moesten ons schamen. Wat denk je, zou er een derde keer nog in zitten, denk je? <laughs> even, even, ja, ik maak me zo Ik sta namelijk niet achter de, achter de knoppen. Nee, nee, jij, bent, uh, jij hebt een touwtje in handen hier. Nou goed, ik, ik zal me enigszins inhouden, Gerard. Goed zo. Nog steeds bij ons in de studio de mannen van Boom Chicago. Hendricks, Andrew Moscos en Vladimir Bergheimer. Ik hoor het live in front of a uh, studio audience. Ja. <laughs> we need you guys to follow us around everywhere we go, going boom, boom, Chicago. Just to introduce you guys, yeah. No problem. Yeah, yeah. <laughs> Just hook us up with some stickers and uh, <laughs> we'll be there. We're gonna get off the train in Central Station, get in the taxi, go, yes, we'd like to go to the lights of blind too. Boom! ik heb eigenlijk wel een muziekje aanstaan. Maar Vladimir, ehm, eh, ehm, jij kan ook wel muziek maken als je wil, hoor. Nou, daar gaan we dan. Want we hebben natuurlijk hier Vladimir ah. met keyboard. Te gek. En dat is dan misschien gelijk een, eh, een aardig puntje om... Ehm, eh, ja, eh, de freestyle maar, denk ik. Eh, ja. ja. Dat betekent eh, eigenlijk gewoon inbellen op 0909-1336. Vertel jouw verhaal of beantwoord de vragen die de gasten van Boom Chicago stellen. En zij doen, iets, uh, ze doen er iets mee. Zo werkt het. That's, basically it. Dus even kijken of een gratis liedje hangt er al iemand. Ik geloof het hoor. Oh, kijk. Hallo, met radio. Hallo, met Mark. Mark! Chicago! <laughs> Eh, Mark, eh, eh, hoe is je Engels? Well, it's uh, not bad. not bad. Hoe is je car, kid? Die is wel een stuk ja, Ja, die wel, ja. Ik krijg heel veel... Hallo, met radio. Hi, Maurice. Hey, Maurice! Chicago. Chicago. Okay, <laughs> Hoe is jouw Engels? Ja, redelijk goed. Mooi. en je uh, het ook, dat is mooi. <laughs> Ja, dat, dat, scheelt al heel erg. Dan geef ik je over aan, aan Jim, Andrew en Vladimir. En dan, nou ja, guys... take it away. Take it away. Hey. Um, How do I tell my it, Selma? Nee, nee, nee. Nee, nee, andersom. Zij stellen de vraag aan jou en jij oh, beantwoordt ze en ze doen er wat mee. Ze gaan een freestyle voor je maken. Alright. Alright. So you can just ask them anything you want. Um, oh, okay. You know, stuff you want to incorporate in the song, you're gonna make them. You want me to? Um, hey, what's your name? Maurice. Maurice. Maurice, where are you from? Uh, I'm from Meppel. From Meppel? Yeah. <laughs> Meppel is the most exciting place in Holland, Jim. Just oh. that, that Meppel, that Meppel. Oh, that one, I know. All right, Meppel. Yeah, I've, <laughs> I've never heard of Meppel. All right, wonderful. And uh, I was just in Meppel. Uh, I was at that. Uh, I was. I got that Albert Heijn there in the Blocker, and uh, and they got that bar at, at from Meppel. That's yeah. definitely the right Meppel. Yeah, yeah that's the Meppel. <laughs> Yeah, that's the one. um, and uh, so, uh, and what? are you married? not yet. Not yet. You got a girl? Yeah, I've got this pretty young beautiful girl. Pretty, pretty young. All right. Um, yeah. And uh, and what do you what do you do for a living? I'm a truck driver. Truck driver. Yeah. All right. Well, um, let's see. Uh, and, and what was his Mar- Maurice? Yeah. All right, Maurice. Uh, I'll give you. Uh, I'll try to give you a little uh, advice here. All the ladies, I hope your girl's listening. What's your girl's name? Jennifer. Jennifer. Sounds real Dutch. All right. <laughs> I'll try to uh, i try to give you a shout out here. Hopefully she's listening. She'll stick around with you. You ready? Yeah, all right. Yes. All right. Check it out, yo. It's what it these. I'm talking about my homeboy. His name's Maurice. Hey, yo, you might girl, you might have heard of her. A pretty young thing by the name of Jennifer. Yo, Jennifer, you love him, but I'm betting by the end of this rap, then your ass will be wetting. That's right, you want to get married to him, and if you don't, well, uh, well, at least you can fuck him. <laughs> all right, seriously, I don't mean to metal, but my homeboy be coming all the way from Meppel. Seriously, here's what you got to do, Maurice fucking move. You gotta get out of that town. I ain't never heard of it. That's right. What's happening? They're all going crazy in the studio. Hands up. Did I say something wrong? No, no. All right, the fuck it. I'll continue with my song. All right, check it out, yo. What was his job? I forgot it. it's almost like a, yeah, truck, driver. driver. That's right, yo. He's your number one pick. So, girl, I hope you know how to drive stick. That's right. And have no fear. Because when Maurice is fucking, he puts it in fifth gear. Yo, check it out. Thank you. I hope hope that you have the best night of your life. Peace. Yeah. Um, don't take this personal, guys, but... Um, he just hung up the phone. <laughs> Maurice hung up on you. <laughs> Jennifer, we're in the studio. Come on down. <laughs> we'll treat you right. Lides apply. Liza Klein in Amsterdam. All right, you know what I'm saying? Just ask Jennifer, for you, you, We love him young and beautiful. Remember this name, Jim. Boom Chicago in het huis. <laughs> Zometeen meer. Dit is de nieuwe van Incubus. Love hurts. Tonight we drink to And holding fast to truth. Don't wanna lose what I had as a boy. My heart still has a beat. But love is now a feat. It's coming as a cold day in L.A. I sluit dan dit tweede uur af van Extra Weekend. Dus bijna 9 uur. Zometeen weer terug. Met nog meer... Boom Chicago! Maak nu contact met de beste datingsite, ddate.nl, met een streepje tussen de d's. Dankzij de mariniers kunnen de kinderen van Liberia weer naar school. Benieuwd hoe we dat voor elkaar hebben gekregen? Kijk dan even op de site. Codewoord VN. De marine vergroot je wereld. Kijk op werken bij de marine.nl. Ja, hallo met Ab. Ab, hoe kun je nou slapen, man? Sjoef sjoef vanavond om 10 uur bij de Varen op Nederland 3, man. Kras, ga slapen, man. Het is midden in de nacht. Sjoef sjoef, man. Vanavond om 10 uur. Kras, ga slapen, man. Hé, hey, sukkel, hou je bek. Ik probeer te slapen.